Raymond Seré met het NOS-journaal. In Syrië hebben orde troepen en scherpschutters ingezet om demonstranten uiteen te jagen. Uit verschillende plaatsen wordt gemeld dat hard wordt opgetreden tegen de betogers. Daarbij zouden doden en gewonden zijn gevallen. In steden in het hele land zijn honderdduizenden mensen op de been, zeggen woordvoerders van de oppositie. Het zou een van de grootste demonstraties zijn sinds de Syriërs dit voorjaar in opstand kwamen tegen het regime van president Assad. De 2300 werknemers van de Zonnehuizen hebben ontslag aangezegd gekregen. Hun instelling met zo'n 20 tehuizen voor mensen met een ontwikkelingsstoornis ging begin deze week failliet. De komende zes weken blijven de personeelsleden nog aan het werk en worden ze betaald door het UVV. Er wordt gezocht naar een overnamepartner. De hoop is dat een deel van het personeel dan mee kan. De Zonnehuizen zijn instellingen op antroposofische grondslag. In het noordoosten van Polen zijn bij een brand in een huis zeven mensen omgekomen. De houten woning in het stadje Biala Podlaska brandde tot de grond toe af. Sommige slachtoffers waren zo erg verbrand dat niet eens meer kon worden vastgesteld of het om mannen of vrouwen ging. Vier mensen konden uit het gebouw worden gered. Waardoor de brand in Noordoost-Polen is ontstaan is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft in een woning aan Nieuwe Kerk aan den IJssel een levensgevaarlijke bom ontmanteld. Een 14-jarige jongen had het explosief gemaakt. Toen zijn ouders onder zijn bed keken vonden ze een aantal flessen spiritus en illegaal vuurwerk aan elkaar getaped. Ze belden direct de politie. De jongen is meegenomen voor verhoor. Thijsje Oenema heeft de tweede 500 meter gewonnen op het NK Sprint in Heerenveen. Ze bleef Margot Boer en Annette Gerritsen voor. In het algemeen klassement leidt Boer voor Oenema en Gerritsen. Oenema moet drie tiende seconden goed maken op Boer op de laatste 1000 meter. Dan het weer. Het is nog zonnig, maar later vandaag weer bewolking. Vanavond en vannacht regen. De middagtemperatuur is 7 graden. Morgen is het bewolkt en druilerig. Het wordt 5 tot 10 graden. En tijdens de jaarwisseling kans op wat regen. Middernacht is het dan 9 tot 10 graden. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Zwijndrecht en de randweg van Dordrecht 4 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de afrit ten Dolder 4. En A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom is dicht tussen Barendrecht en de afrit Oud-Beijerland.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 Deze keer doen we de slechtste van het afgelopen jaar. Want eh, alle lijsten zijn geweest. 51 lijsten in totaal waren dit jaar. 178 platen stonden erin. De bovenste 100, die krijg je niet. Tussen die 78 gaan we er een paar uitkiezen waar we nog wel eh, wat mee te doen hebben. 27 platen hebben trouwens op eh, nummer 1 gestaan, 10 op nummer 2 en 11 op nummer 3. 21 weken, dat is het langst genoteerd van allemaal die, eh, die lijst. En drie platen, die hebben zelfs vier weken op nummer 1 gestaan en zijn daarmee het hoogst genoteerd van allemaal. Waar gaan we mee beginnen? We beginnen gewoon onderaan de lijst. En dat doen we dan eh, met Eminem en No Love. Eminem die stond eh, in totaal één week in de lijst en dat was de eerste week van dit jaar. En hij stond daar wel onderaan de lijst en hij behaalde dus eh, één punt. De nummer 39 en 38 van week 1 krijg je daarna ook nog van mij de Plain White Tees, de Rhythm of Love. En ook Mohambi vinden we daar terug met zijn uh, Bumpy Ride. Verder natuurlijk vandaag ook gewoon het weer. We gaan kijken hoe het op de weg is. En een hoop muziek die je misschien gemist hebt in dit jaar. We beginnen dus onderaan de lijst van week 1 met Eminem. Zijn single No Love scoorde in totaal dus wel 1 punt.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 Bitches try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes. Uh, be good or be good at it. Fucking right, I got my gun, send me Carter Matic the dick in their mouth, so I guess it's fuck what they say. I'm high as a bitch, up, up in the way, man. I'll come down in a couple of days. Okay, you want me up in the cage, then I'll come out in beast mode. I got this world stuck in the safe combination It's the cheap code. This reason, motherfucker, blood gang, and I'm in bleed mode. All about my dough, but I don't even check the peephole. So you could keep knocking, but won't knock me down. No love lost, no love found. It's a little too late to say that you're sorry now. You kicked me when I was down, but what you say is don't. That's right, it don't. More alive than I have been in my whole entire life I can see these people's ears perk up as I begin to spaz with the pen I'm a little bit sicker than most Shit's finna get thick again They say the competition is stiff But I get a hard dick from the shit Now stick it in I ain't never giving in again Caution to the wind Complete freedom Look at these rappers How I treat them So why the fuck would I and start over from scratch and write new ones.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 día ook op internet. www.zfmzandvoort.nl aan het begin van dit jaar nog in de hitlijsten voorbij kwam. Ricky en MCK, Born Again. Als hoogste positie dit jaar had hij plek 31. dat was in de eerste week. Daarna zakte hij af naar de laatste plek, plek nummer 40. En ook de vorige plaat van James Blunt, Stay the Night. Die zakte weg uit de Euro Breakdown en deed dat vanaf plek 40. Dat telt ook voor de plaat van Rihanna, The Only Girl in the World. Ook deze plaat haalde de 40ste plek als laatste plaat. Zij deed het wel wat later, zo'n beetje in de vijfde week van dit jaar verdween zij uit de lijst van Europa. weken geleden eh, verdween ze pas <laughs> uit de lijst van Europa. Elena en haar Midnight Sun bij elkaar sprongen ze de eh, even kijken, 79 punten bij elkaar. Dat is nou net niet genoeg om eh, in de top 100 te komen. Plek 100 trouwens, die begint bij 215 punten. En het nummer 101 die heeft ook 215 punten, maar die heeft er een week langer voor moeten vechten, zeg maar. Dus die gaan we dan vandaag nog wel even draaien. Wie dat is hoor je in het volgende uur wel. Ondertussen alweer eh, drie minuten over half vier. We gaan eens kijken naar... Eh, CFM. Westkust, weerbericht. Want eh, vandaag schijnt geregeld de zon, maar vooral in de ochtend kon er nog een bui voorkomen. De buien verdwijnen en vanmiddag overal in de regio droog. Een stevige noordwestelijke wind die neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur die stijgt vanmiddag naar maximaal 8 graden. vanavond draait de stroming naar het zuiden en ook de bewolking neemt weer toe op een nadering van een storing. En later vanavond en komende nacht valt er zelfs enige tijd wat regen zuidelijke wind die waait matig over land aan eh, zee vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen alweer de laatste dag van 2011. Overheerst de bewolking en uit de bewolking valt van tijd tot tijd zelfs wat lichte regen. De wind die waait uit west tot zuidwesten overland matig aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Oudjaarsavond en de nieuwjaarsnacht dan overheerst de bewolking en valt er soms wat lichte regen. De zuidwestelijke wind die neemt uh, over land toe naar matig, aan zee zelfs krachtig tot vrij hard de temperatuur daalt naar eh, niet minder dan 8 graden. Zondag de nieuwjaarsdag overheerst ook weer bewolking, vooral te wat buien geregen en een zuidwestelijke wind die wijd over land krachtig aan zee hard. Temperatuur die meteen naar recordwaarde gaan van ongeveer 2012 graden. Nou, we maken er wel gewoon 12 graden van. Het dagrecord voor 1 januari is op dit moment 11,4 in 1988. Dus misschien dat we zelfs 2012 beginnen met een nieuw record. Een plaat die uh, in dit jaar tijd ook 79 punten bij elkaar gesprokkeld heeft is van Nelson. She is gone, hoor je nu. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -F -M. Short van Dam. scoort niet veel hits, maar als je er heeft is het wel meteen een leuke plaat. Nelson en She's Gone. Ook deze plaat eh, staat al sinds week 1 van dit jaar in de lijst. Toen op nummer 19 steeg door naar 18, 23, 31, 36 en eindigde als nummer 40. Soms zit er ook wat Nederlandse inbreng in de lijst van Europa.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 Still I'm trying to find peace of mind inside. Once in your life. origineel. Short van Dam. Barbara Streisand. Barbara Streisand. stripes on. Barbara Streisand. Streisand. was de eerste plaat van vandaag die ooit de top 10 heeft gehaald in de Euro Breakdown. De Daxas en Barbara Streisand. In totaal stonden ze dit jaar 7 weken in de lijst, waarvan 1 week in de top 10. En dan wel op nummer 10. Dat was uh, de eerste week van 2011. Het is trouwens ook de eerste plaat die de 100 punten grens overschrijdt. 101 punten heeft deze plaat bij elkaar gesprokkeld. Gaan we verder in de lijst komen dan een plaat tegen die op dit moment nog zelfs in de lijst staat en dus nog gaat groeien. Wel al 109 punten heeft dit jaar, maar ja, volgend jaar beginnen we gewoon op 0 hè. Dan krijgt deze plaat denk ik wel meteen een klappunten erbij, want nu staat de plaat nog op nummer 11. Katy Perry, the one that got away. Summer high school when we first met. Perry, The One That Got Away. Ondertussen staat deze dame alweer vijf weken in de lijst van Europa. En bij elkaar dus al die 114, eh, 109. Nou ben ik een kwijt. <laughs> ik heb net even een ander dingetje opgezocht op de computer. Nee, ja, nou ben ik de lijst staat even niet meer voor me. Dus ik eh, durf het je niet te vertellen. Wat ik wel ga vertellen is gewoon welke plaat we nog meer voor je klaar hebben staan. Dat is de plaat voor morgenavond. Pink, Raise Your Glass heb ik voor je klaarstaan. En daarna de plaat voor zondagochtend. Ty Cruise en Flowrider, de Hangover. tonight house is empty. That sucks. So if you're too school for gotta live Cause a body ain't a party till you ride all through it. End up on the floor and can't remember you clueless. Officer, like, what the hell is you doing? Stop a Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like on my homie tire, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my of Don't mean the fact I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. Taya Cruise en Flowrider. Als we de hele lijst bij elkaar optellen van het afgelopen jaar komen we daar op een plek uit die we eh, vinden. Even kijken wat die, daar staat die 136. jaar. Taya Cruz, Flowrider, de hangover, 140 punten sprokkelde die bij elkaar. Als hoogste positie kwam die niet verder dan plek 10. Stond daar gelukkig wel twee weken op en we hebben lang genoeg van die plaat mogen genieten. De laatste plaat tot aan het nieuws van 4 uur Ik dan Bruno Mars.